Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er is opnieuw een repatriëringsvlucht met Nederlanders vertrokken vanuit het Midden-Oosten. Het gaat om een toestel van Qatar Airways met zo'n 300 mensen aan boord. Dat na intensief overleg tussen Nederland en de vliegmaatschappij is geregeld. Het toestel vertrok vanochtend vanuit Doha in Qatar en moet later vandaag aankomen op Schiphol. Iran heeft vannacht opnieuw golfstaten aangevallen. In Bahrein heeft een Iraanse drone schade aangericht aan een ontziltingsinstallatie. Ook raakten drie mensen gewond bij een aanval op een universiteitsgebouw. In Kuwait zijn brandstoftanks op de luchthaven aangevallen door Iraanse drones. Ook is een overheidsgebouw getroffen. De VS heeft geen behoefte meer aan militaire steun van bondgenoten. President Trump zegt dat loyale landen al meedoen en dat het hem niet interesseert wat de rest van de bondgenoten doet. Trump zei vannacht dat het Verenigd Koninkrijk eindelijk overweegt schepen naar het Midden-Oosten te sturen, maar dat hij die niet meer nodig heeft. De Britse premier Starmer heeft nog niet gereageerd op de kritiek van Trump. Premier Jette is in Oekraïne. Hij heeft in Kiev een ontmoeting met president Zelensky. De twee spraken elkaar al telefonisch vlak na de beëdiging van Jette is het zijn tweede buitenlandse reis na een bezoek eerder aan Brussel. De koninklijke marechaussee heeft twee mannen aangehouden... die meerdere urnen met daarin nog as van overleden mensen in hun auto hadden liggen. De auto met Duits kenteken werd op de A67 bij Venlo aangehouden. In de kofferbak lagen ook grafornamenten en inbrekerswerktuigen. Volgens de Duitse politie zijn de urnen gestolen op een begraafplaats in Duitsland.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 En zometeen na het nieuws. En eventuele berichten waarvan ze zeggen waar allemaal files staan... die wij allemaal niet nodig hebben, die berichten. Want we zitten aan de radio gekluisterd. Uh, gaan we verder met deel 2. Dat gaat voornamelijk over Nederlands jong talent.